Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tienduizenden Israëliërs protesteerden de afgelopen dag opnieuw tegen de nieuwe radicaalrechtse regering Netanyahu. Volgens de politie gingen in Tel Aviv 40.000 mensen de straat op, maar ook in andere steden waren er demonstraties. Net als in de vorige weken voerden mensen vooral actie tegen het plan van de regering om de macht van justitie af te zwakken. De demonstranten waarschuwden voor het einde van de rechtsstaat. Daarnaast hielden betogers in Tel Aviv een minuut stilte voor de terreuraanslag van vrijdag bij een synagoge in Oost-Jeruzalem. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft een speciale eenheid opgeheven... waar vijf agenten werkten die worden vervolgd voor de dood van een zwarte man. De afdeling moest ervoor zorgen dat de criminaliteit in de stad zou afnemen. De 29-jarige Tyre Nichols werd begin deze maand aangehouden... omdat hij roekeloos zou hebben gereden... Na zijn arrestatie haalden agenten Nichols hardhandig uit zijn auto en schopten en sloegen ze hem. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. De agenten werden ontslagen en opgepakt. In het Spaanse Girona heeft de politie een man gearresteerd... die mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen op het strand van Benidorm. De verdachte is een Spanjaard van 28 die oorspronkelijk uit Marokko komt. Op het dark web zou hij hebben gezocht naar handleidingen... voor het gebruik van wapens en explosieven. Of de man echt een aanslag wilde plegen is onduidelijk. In Zandam is een politieagent honderden meters meegesleurd door een auto die 70 km per uur reed. De automobilist reed weg na een aanhouding, terwijl de agent hem met beide handen vast had. De verdachte sloeg de agent intussen meerdere keren in zijn gezicht. De politieagent kon uiteindelijk loskomen. Hij heeft aan het incident schaafwonden, blauwe plekken en een kapot uniform overgehouden. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag. Het weer, is bewolkt bij 1 tot 3 graden.